na de Iraanse aanval op luchtmachtbasis in Irak en toen per ongeluk is geactiveerd. Het toestel zou zijn geraakt door een grondluchtraket van Russische makelij. Het Iraanse hoofd van de burgerluchtvaart zegt dat het niet klopt dat het toestel is geraakt door een raket. Het is volgens hem onmogelijk en het zijn daarom volgens hem onlogische geruchten. De Boeing 737 stortte gisteren kort na het opstijgen neer. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven, voornamelijk Iraniërs en Canadezen. Het Brits Lagerhuis heeft zoals verwacht ingestemd met het Brexit-wetsvoorstel. 330 parlementariërs stemden voor de wet... die nodig is voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. 231 stemden tegen. Het wetsvoorstel gaat nu naar het Hogerhuis... en wordt dan naar verwachting in de komende weken aangenomen. Daarmee is het vrijwel zeker dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari... met een deal afscheid kan nemen van de Europese Unie. Na de brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden... Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels... en gaat met Brussel onderhandelen over de toekomstige relatie. De man die in Leeuwarden is aangehouden na de vondst van een jerrycan in een trein... wilde brand stichten, zegt de politie. Waarom is onbekend. De verdachte is een man van 68 uit Stavoren. Vanmiddag kreeg de politie een telefoontje dat iemand in de trein een jerrycan had vastgemaakt en achtergelaten. Station Leeuwarden werd ontruimd en het treinverkeer lag een tijd stil. De exclusieve opruimingsdienst heeft Jerrycan meegenomen voor onderzoek. Het weer vanavond en vannacht meer regen, temperatuur een graad of 7.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 ik heb vanavond het idee dat, dat ik naar een film ga zitten kijken. Maar goed, overigens, de band was Dandelion. Met What a Nice Surprise. Nou, dat is het zeker, want ik, ik kijk naar een projectiescherm. En de twee mensen die daarvoor verantwoordelijk voor zijn... die gaan vanavond het een en ander laten horen. het is de bedoeling dat je, als je meekijkt op de webcam eh, dat je dus dat ook een beetje kan volgen. Eh, tenminste, dat is de bedoeling. En de projectiescherm is eh, hier neergezet. Walking the She is vanavond te gast. En dat zal denk ik ook wel goed gaan komen. Want Marcus van Dam heeft in principe heel weinig. Ik zie geen mengtafel achter me staan. Dus, <laughs> dus, dus, dus, het is een technisch hoogstandje vanavond. Eh, dat betekent dat als, eh, als alles eh, goed gaat... dat er dan ook nog een nummer zeker gespeeld gaat worden. Want dat nummer, dat hebben we hier wekenlang hier... zo niet bijna maandenlang hebben we hier gespeeld. En dat is ook de reden waarom Lea Bos hier naast mij zit. Want die gaat vanavond ook meezingen. En dat zal ongetwijfeld bij het nummer Wie de Goed zijn. Wat eh, vanavond ook eh, hier te horen zal zijn. Ik zei al, Dandelion met What a Nice Surprise. Dat was de opening van deze 9 januari. Paul Bond of Dandelion zelf komen over twee weken dus naar eh, de studio. Wat sneller, ehm, voor mensen die geïnteresseerd zijn om iets te kunnen bekijken... kan je dus doen aanstaande zaterdag in Bibliotheek en Cultuuranker uh, Leidseveen. Want daar treedt deze dame op. Fabiana Dammers met Can't Say No. the day you call me bad, you keep me waiting. Oh boy, you make me mad. You can just leave me on the sidewalk, show up like we never. not your goddamn cat. I'm not a rabbit in a hat. You keep on leaving just to come back like nothing's happened. Expect me to move. naar de studio. Deze man, eh, Kai Koopman, zo heet hij uh, voluit. En KY, dat is eh, de naam waar hij het onderuit brengt. Seaside, 6 februari, schrijf maar op. Komt hij hier spelen in de studio. dat is dus twee weken na Den Line. Het begint uh, waarachtig een beetje op een goede volgorde te lijken... waarin ik al die acts eh, aan het eh, wegdraaien ben. Eh, dat zeggende kijk ik nog steeds naar voren. En zie ik dat André en Marlena nog steeds bezig zijn... om het een en ander in de kannen en kruiken te krijgen. Dus wat dat gaat, gaat dat denk ik zo dadelijk wel van start. met dit hele verhaal tot die tijd gaan wij gewoon weer eh, vrolijk verder met eh, de muziek eh, te draaien. dit kan ik ook wat, wat over vertellen. Want Jacob D. Edward die maakt deel uit van het NH Pop sleeptouw. Wat moet je je daarbij voorstellen? NH Pop is het nieuwe plot, platform. Popplatform, krijg het haast mijn mond niet uit. Maar zij gaan hun plannen lanceren komende zondag in het patronaat in Haarlem. En daar zal Jacob D. Edward ook aanwezig zijn. En... Lilith, dat is een eh, voormalig deelnemer aan de, de Rob Akda Award. Die, eh, geloof ik, het eh, vorige seizoen in 2018-2019 hebben meegedaan. En daar ook nog een voorronde wisten te winnen. Ehm, alleen het slechte nieuws voor Lilith is dat Tessa van de band ermee stopt. Maar wel de uitdaging krijgen om een bepaald traject te volgen door NH Pop. En wie zit er achter NH Pop? Onder meer Frank Bond van Alaska, die bemoeit zich daarmee. En dat zal dus komende zondag onder andere eh, te zien zijn in het patronaat. Nou, die Jacob, die Edward, daar gaan we ook nog wat eh, mee eh, proberen te doen hier bij Alternative FM. Want die willen we natuurlijk hier graag strikken. En dat zullen we zeker doen. En dit nummer, dat draaien we al een tijdje. Dat nummer dat heet Romance. folly finds a man who flirts with a fool. A bluebird should fly low in the midst of spring. So the ship without a sail could sail. See again. And the wind will surely sing with him.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 Want uh, nou moet ik iets eh, zeggen tijdens de uitzending. of de dame en de heer ook even de microfoon erbij willen pakken. Um, de Lyrical Twins, we kennen ze van de Rob Akda ehm, daarvoor hoorden we Jacob D. Edward met Romance. En die eerste genoemde, die zal komende zondag bij de aftrap van NH-pop te zien zijn. Want dat is een soort popplatform voor Noord-Hollands muziektalent. En This Morning, wat eh, daarna hebben we gehoord van de Lyrical Twins. Die komen uit Velzen. Die hebben dus eigenlijk het afgelopen jaren ook meegedaan bij de Rob Akda Award. Nou, ehm, over de Rob Akda Award, daar hoef ik André en Marlene niks over te zeggen. Want, eh, want ja, ja, ja, ja, dat is leuk, uh, eh, dames en heren, maar de microfoon staan inmiddels open. Ehm, want ze hebben, beiden hebben ook meegedaan toen nog onder Godworst kan ik me nog herinneren, hebben ze nog even één keer het eh, neus aan de venster gedrukt. Het was een uh, eh, illustre band, kan ik me nog herinneren. Eh, in 1999 hebben ze het geschopt tot Leidse Kade Live. Jazeker, tot de zwaarste band van Nederland werd het uh, gerekend. maar inmiddels zitten André en Marlene niet stil. Ze hebben een ander project... En dat heet Walking the Sea. En dat is de reden waarom ze vanavond hier zijn. Eh, voor Marlijn is het een thuiswedstrijd. Ik weet niet, eh, André, jij komt een beetje uit de buurt of... Eh? Ja, ik kom uit Haarlem. Ja, zie je. ja, nou, dat, is het ook voor jou eigenlijk min of meer een thuiswedstrijd. dus, het is een, dus, dus eigenlijk een half Zandvoorts Haarlemse formatie die vanavond hier aanschuift. Maar straks gaat Lea ook nog meedoen. Dus dan is het eh, veelvuldigheid is eh, toch meer eh, de balans in de richting van de Zandvoortse kant. Helaas. <laughs> even over Walking the Sea, Marlene. Komt, komt dat meer bij jou vandaan, dat, dat, dat verhaal? Ja, nou, wat denk je? Hè? Ja, ik vraag het aan je. Dus, <laughs> nee, ik ben natuurlijk transgender en dat weten we. Ja. En ja, dan loop je op een gegeven moment het leven als vrouw. En dan walking the sea. Ja. en eh, alles wat erbij komt. Eh, is, zijn ze, is die naam een beetje ook afgeleid van de beeldhouwwerken die we dus kunnen zien eh, in de zeereep of niet? Walking She is ook de subtitel van een van die beelden die aan de zeereep staat. Ja. ja, dat ligt mooi in elkaar verlengde natuurlijk. Ja, dus, dat was, dus jij dacht van, nou, dan ga ik dat muzikale project dan ook maar zo doen. Ja, ja, ja. ja. ja. Eh, hoe is André eh, daarbij eh, gekomen? Heb je hem gevraagd? of, Nee, nee, nee. Het is gewoon eigenlijk toen Godworst tweede leven stopte. Ja. Ehm, toen zijn drummer en gitarist uh, Daan en Richard, of Richard en Daan eigenlijk, verder gegaan onder de naam Sturp. Een hele experimentele muziek. En wij zijn een beetje op onze eigen manier ja, nou moet je me toch uitleggen. Wij eh, Nederlanders eh, zijn toch altijd zo van... Eh, we willen dat altijd graag in hokjes stoppen. Dit valt eigenlijk bijna niet in een hokje stoppen te stoppen. De muziek die jullie maken. Nee, dat doen we zelf ook niet graag. Nee, nee. nee, nee. Ik zou ook niet weten welk hokje. Hoor. Is het een beetje out of the box denken, André, of niet? Ja, ja. ja. ja, ja. Er zijn mensen in Zandvoort die vinden dit dus brandhout. Er schijnt een voetbalverslaggever van de Zandvoortse krant... die vindt het echt absoluut waardeloos. Dus okay. Nou, dan weten we wel <laughs> over wie we het hebben. Dus niet, dus naam begint met een J en eindigt op Oop van S. Dus eh, <laughs> dat zeg ik er dan ook maar even bij. Om je Ja. Allemaal ja, eh, flauwekul mensen. <laughs> goed. goed we laten... Ik zit hem even een beetje op de hak te nemen. Sorry Joop, maar goed. Uh, we laten dat aan oom Joop open <laughs> maar eh, ik ga er zonder meer vanuit dat onze muziek niet voor iedereen bestemd is. Nee, en dat is ook de reden waarom wij het draaien. En wij zijn altijd ook een van de, van de programma's die buiten de hokjes proberen te kleuren. En dat is ook de reden waarom nou, jullie hebben gevraagd. Tot Godworst toen, dat was vrij echt behoorlijk experimenteel en heel erg heavy. Ja. Ligt dit toch wel beter en makkelijker in het gehoor dan... dan Vind ik dus ook. Maar goed. Ja, dus eh, wat dat betreft het eh, is ook wel aardig. Het is gelijk een beetje de splitsing binnen Godworst. De hm. meer experimentele kant en de meer iets meer... Eh, ja, nou, muzikale kant wil ik niet zeggen. Meer, hoe noem je dat? Zeg, het is... nou, <laughs> ja, ja, ja, altijd lastig. Nou, ik zit te denken aan de labels die inmiddels op ons geplakt zijn. <laughs> Oh. ik heb gehoord van pop noir. Dat vond ik wel een mooi. Ja, dat, kwam, dat komt het wel een beetje in de buurt. Dat, dat kwam hier vandaan. Komt hier vandaan. vergelijking heb ik zelf nog vaak gehoord. In vergelijking met film noir, pop noir. Dus dat, eh, ja, Is dat ook de reden waarom er alleen maar een spotje op mij staat, of niet? <laughs> dat is wel eigenlijk... Dan gaan we de thuis. ja. Ja, eh, ik, geloof dat, het, eh, dat, dat, dat, want mensen die op die webcam zitten te kijken op YouTube... die denken van waarom zie ik zo weinig? Nou, dat ga je straks merken. Dus eh, ja, eh, collega Mark van Dam die heeft normaal gesproken altijd zo'n heel groot mengpaneel. Maar kan het nu gewoon af met, eh, met, met een paar van die dingetjes. Van die DI's. meer, meer heeft hij niet nodig. Makkelijk hè? Ja. ja, nou, ik ben, ben benieuwd. We gaan nog, lukt het dat, dat we nog één single gaan draaien? en dat, dat jullie dan... ja? Is toch ja, goed? Prima. Is goed. Oké, nou dan eh, je, gaan, we, gaan jullie je eh, klaarmaken voor eh, datgene waar, waar we jullie voor gevraagd hebben vanavond. ik ga nog even iets introduceren, want ik heb nog even op het allerlaatste moment iets gekregen. een tip van It's All Happening. Die komen ook soms nog wel eens met mensen hier die we live in de studio hebben staan. Zoals Cosmic eh, Sun, zeg ik dat goed? Eh, dat, dat, is, eh, dat is degene die we een paar weken geleden voor het einde van het jaar nog hebben gehad. Tobias Bader. Die komt uit die stal vandaan. Maar It's All Happening heeft ook nog iets anders. Laura Kids is haar naam. En zij is uh, eh, meer of meer een country singer en songwriter. Country singer-songwriter uit Amsterdam. Uh, ze heeft eh, op dit moment net weer een nieuwe single uit. En dat is nou net degene die je ook nu gaat horen. Nummer heet 81 Jeffy. En dat is dus Laura Kids. van eh, Laura Kids. Nou, het eh, moment is eh, aangebroken, want we gaan het nu meemaken wat, wat Walking the Sea gaat doen. De eerste twee nummers, Violence in the Streets, dat is de eerste. En daarachter komt For Fallen. Ik zou zeggen, laten we eens eventjes gaan kijken en luisteren. It's just a game, what's in the name? It's just a stupid, vicious game. Don't want to lose you, tell me. You want to choose me, tell me, tell me. Don't want you to die. It's like the ocean and the ocean fills the day no persecution and it's not to fade away. No illusion, just confusion all the way. What's in the name? It's just a game. What's in the name? It's just a stupid, vicious game. Don't want to lose you. Tell me you want to choose me. Tell me, tell me. Don't want you. a collision, road to perdition, too much suspicion. Eye for an eye, it's in the game. Tell me why, tell me why, who's to blame? There are decisions fade away. No illusion, just confusion all the way. What's in a name? It's just a game. What's in a name? It's just a stupid, vicious game. Don't want to lose you too. was even het eh, eerste gedeelte van eh, dit uh, eh, intro Vrolijk in de Zo. nu heb ik ook even gewoon het lijstje er even een beetje bij gepakt. Want ik zie dan op een gegeven moment... Ja, waar hebben ze het over? Voorvallen? Ja, voorvallen. Het staat gewoon zo als je het schrijft. V-O-O-R V-A-L-L-E-N. En het is volgens mij niet Nederlandstalig. talig. dat, dat dan weer niet dat vind ik nou weer een beetje jammer eigenlijk. Maar goed, we gaan, eh, we gaan, het, eh, we gaan het meemaken. Eh, Voorvallen is het volgende nummer. de kop die eraf is eh, gegooid. Eh, straks eh, in het tweede uur nog twee blokken van twee. Dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen vanavond met deze live uitzending. terwijl ik ook weer even flink heb lopen groep toeteren op de sociale media. Maar dat mag geen naam hebben, denk ik dan. Ehm, we gaan weer verder met muziek uit de Rob Akda een band die nog aan bod gaat komen bij die voorrondes. Dat is Panda Noir. En eh, dat eh, nummer wat je nu gaat horen, dat nummer dat heet Run. falling, falling madly in love, but I won't. I feel that I'm falling so. some of them too. One. There's a storm coming up, birds are flying low. Better search for cover, take that burden of your soul. There's a storm coming up, you can run or hide. Ancient whispers you will hear singing through the night. star in the sky. the air grows thick as clay. Patiently it's waiting, preparing for the day. There's a fire in the sky. It's getting hard to breathe. Hear the thunder rolling, echoing your screams. There's a fire in the sky. Preacher, start your preaching. Teacher, shut your mouth. You got somebody who ain't lost among this crowd. Leaders just accept there is nothing you can do. You'll never amount to anything, you're just another fool. When there's a storm. first class. Storm Coming Up van Michel Ebbe. Ja, ja, ja, ja. Komt hij nog een keer. Don't try, for more of The a change En nu is hij er ook echt. Goed, uh, komt van het album Inertia het is altijd leuk als eh, muzikanten dan op een gegeven moment eh, toch nog iets eh, toevoegen. What a nice surprise van Dandelion deed dat al. Hè? Dandelion met dat nummer. En Michel Ebben doet dat dus ook. We gaan uh, zo langzamerhand een beetje op naar 9 uur. Daarvoor hoorde je trouwens Run van Panda de Maar. Die uh, eh, band gaan we nog tegenkomen eh, in een van de voorrondes van de Rob wordt. Ik dacht dat het de komende voorronde al was. Maar zeker weten doe ik dat niet. Dus kijk het gewoon voor de zekerheid zelf even na. Lisette Vink is ooit hier geweest. Maakte toen deel uit van een showcase van Dare to Run management. Want daar valt ze onder. Maar de opvallende eh, kijkers naar bijvoorbeeld De Wereld Draait Door hebben haar ook eh, gezien. Toen er iets verteld werd over het album, eh, het laatste album wat de Beatles hebben uitgebracht in 1969. Abbey Road heette dat album. En daar vertelde Lisette Vink daar ook nog het een en ander over. Ze heeft eh, vorig jaar een project eh, gehad. Het klinkt ook gek. Het is eigenlijk nog maar twee weken aan de gang dat nieuwe jaar. Maar eh, vorig jaar heeft ze iets gedaan. Het project heet Mold. En dat nummer dat, wat ze toen gemaakt heeft, heet I've Lost a Woman. twilight Marvin Day en zijn band. Eh, ze hebben hem niet zo lang eh, geleden hebben ze eh, eigenlijk het materiaal echt uitgebracht. Een crowdfundingsproject om changes op de plaat te krijgen eigenlijk. Step Back is een van de nummers die je hebt kunnen horen. Lisette Fink met Molt. I've Woman, die heb je daarvoor kunnen horen. En dan hebben we er dus nog eentje die we nog kunnen draaien. Dat kan ook inderdaad, want dat nummer dat duurt maar 2,5 minuut is eh, van Chris van de Ploeg. Wie is dat? Dat is gewoon een songwriter. En eh, met het eh, nummer wat hij nu heeft gemaakt... dat heeft hij op een bankje ergens erbij een Frans grensplaatsje gemaakt. Heel simpel. Maar het is oh zo effectief. Het nummer dat heet Burst to Life. En die ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. you burst alive, I'd say it to myself. You like what you have, and love yourself. You want too much from life, I'd say it to myself. Certain things just happen overnight. A stone wall to protect yourself won't keep out your enemies, but it won't let in what you might. burst of light, I'd say to myself, don't lose control along the way.